Dat zei Ollongren in het tv-programma Buitenhof. Ik ben ervoor dat wij Oekraïne eh, leveren wat ze nodig hebben. Ze zeggen dat ze moderne tanks nodig hebben. Ik denk dat we een manier moeten vinden eh, om te zorgen dat ze inderdaad eh, daarover kunnen beschikken. Duitsland, dat de tanks maakt, weet nog niet of het wil leveren... en wil dat sowieso alleen doen als meerdere landen dat doen. Komende week praten veel westerse landen over die militaire steun. Bij een vliegtuigcrash in Nepal zijn bijna alle inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 72 mensen en tot nu toe hebben 68 mensen het niet overleefd. Hoe het vliegtuig kon neerstorten is nog niet bekend. Morgen gaat de reddingsoperatie weer verder en gaan ze op zoek naar de laatste vier lichamen. De waterstand van de rivieren in het midden van het land is weer stabiel en is in de Lingen zelfs gezakt. Gisteren waren er op meerdere plekken overstromingen, maar ontstonden er geen hele grote problemen. Deze molenaar maakt zich wel zorgen. Het is natuurlijk wel bijzonder, hè? want afgelopen zomer of vorige zomer was het zo droog... gingen ze water vanaf de Lingen in de polder pompen en nu moeten we het eruit pompen. Dus die extremiteit die is echt wel te zien. Die heb ik nog niet meegemaakt in de afgelopen 23 jaar. De komende week gaat het weer regenen en dus houden de waterschappen het goed in de gaten. En dan verdrietig dierennieuws. Een man is er niet in geslaagd een reiger te redden. De dierenliefhebber fietste naar huis en had een gewonde reiger in zijn fietstas zitten. Het beest was waarschijnlijk aangereden en had zijn poot gebroken. De vogel werd vervolgens bij de man thuis opgehaald door de dierenambulance. De breuken bleken alleen niet te redden. De dierenarts heeft de dreiger laten inslapen. Het weer, er trekken buien over het land en er staat ook een harde wind. Het is een graad of 8. Morgen een regenachtige dag en dan ook kans op natte sneeuw. En het is dan een stuk kouder met 4 graden.